Drie uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Egyptische leger heeft enkele leiders opgepakt van de moslimbroederschap... de beweging van de afgezette president Morsi. Het gaat om de voorzitter van de politieke tak van de moslimbroederschap... en twee naaste medewerkers. Volgens nieuwszender Al Jazeera zijn er plannen om in totaal 300 moslimbroeders op te pakken. Ook Morsi zelf wordt vastgehouden. Volgens sommige bronnen zit hij in een gebouw van de inlichtingendienst. Andere bronnen melden dat hij onder huisarrest staat. Op verschillende plekken in Egypte zijn rellen uitgebroken. Daarbij zijn zeker tien doden gevallen. Dat gebeurde in de steden Alexandrië, Marsa Matrou en Minya. In de stad Fayoum zijn kantoren van Morsi's partij aangevallen. De gebouwen werden geplunderd en in brand gestoken. In Cairo wordt nog steeds feest gevierd op het Tahrirplein. De Nederlandse regering is bezorgd over de ontwikkelingen in Egypte. Minister Timmermans schrijft op Facebook dat het afzetten van president Morsi niet zonder risico is. Hij roept het Egyptische leger op de veiligheid van alle Egyptenaren te garanderen... en de richtingenstrijd via democratische middelen te laten verlopen. Timmermans wijst daarbij op het belang van vrije en eerlijke verkiezingen, vrijheid van meningsuiting, het recht om te demonstreren en respect voor de mensenrechten. De resten van drie overleden kinderen van Nelson Mandela zijn opnieuw opgegraven. Ze waren door zijn kleinzoon Mandla illegaal herbegraven op zijn eigen terrein. Hij zou dat hebben gedaan zonder toestemming van zijn familie... om er na de dood van zijn grootvader een bedevaartsoord van te maken. Het is bekend dat Nelson Mandela begraven wil worden bij zijn drie kinderen. De familieleden stapten naar de rechter en kregen gisteren gelijk. Een paar uur later stonden agenten al op het erf van Mandla om de resten op te graven. Ze gaan nu naar Kunu, waar Mandela jarenlang heeft gewoond... en waar ook de meeste andere familieleden begraven liggen. Het weer, vannacht kan het nevelig worden, minimaal rond 13 graden.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 but summer's better. It gives me more time to see my girl walks through the park the shining moon. when we kiss, she makes my flat top curl. It's summer. I feel her lips so close to mine. Here comes summer. When we meet, our hearts entwine. It's the greatest. Let's have summer all the time and let the sun shine Drive-in movies every night. Double features. Double features. lot more time to hold her tight. So let the sun shine bright. Welcome Summer, je hoorde de stem van Jerry Keller. En ja, voor degene die het nog niet is eh, opgevallen... Eh, vertrekken vertel ik het nog maar een keer. In deze zomerperiode van De Nacht Ging Anders... begint eh, elke plaat met een song die als thema heeft de zomer. Zo kon je dan in dit geval luisteren naar eh, Jerry Keller, hit uit 1959. Met het nummer Here Comes Summer. Jerry Keller, zijn enige hit was het. Denk dan niet, dan zal hij dan wel tot de Beatles-staf veroordeeld zijn. Nou, nee, bepaald niet, want hij werkte achter de schermen... toch voor een aantal interessante projecten. Zo schreef hij bijvoorbeeld de Engelse tekst voor een chanson... Un homme et une femme van Francis Lee... En dat is door een heleboel mensen op de plaats gezet. Ehm, bijvoorbeeld door eh, Matt Monroe, Ella Fitzgerald, Engelbert Humperdinck... Donny Mentis, José Feliciano, om maar eens een paar eh, namen op te noemen. Nou, en op die manier krijg je ook aardig wat auteursgelden binnen. En verder is hij nog actief geweest in het eh, filmcircuit. Hij heeft ook muziek geschreven voor de film I Saw What You Did in 1965 was dat. Nou, en op die manier is hij nog aardig aan zijn eh, financiën gekomen. Deze Jerry Keller die je hoorde. Mm, welkom, er is het tweede uur van de nacht. de anders bij de VARA op Radio 1. Met eh, zo dadelijk aandacht voor... Eh, nou, zo dadelijk. zal ook nog zo'n uh, dik half uur duren. Aandacht voor Martin Roosendaal, een liedje uit zijn En ook aandacht voor Paul Smith, jazzpianist... die afgelopen week is overleden. Maar even terug naar, naar afgelopen maandag in Amsterdam. De Heineken Music Hall was daar het optreden van het eh, fenomeen Rodriguez, soulzanger. En ehm, nou, hij heeft wel een bepaalde indruk achtergelaten. Maar of dat nou een... Ehm, goede was in ieder geval een indrukwekkend concert, moet het wel geweest zijn. Getuigen de recensies die daarvan eh, gepubliceerd zijn. Rodriguez uit zijn oeuvre hoor nu het nummer Calls. because I lost my job two weeks before Christmas. And I talked to Jesus at the sewer. And the Pope said it was none of his goddamn business. While the rain drank champagne my Estonian archangel came and got me wasted. Cause the sweetest kiss I ever got is the one I've never tasted. Oh, but they'll take their bonus pay. to Molly McDonald. Neon lady, beauty's that which obeys, is bought or borrowed. Cause my heart's become a crooked hotel full of rumors. But it's I who pays the rent for these fingered face out of tuners. And I make 16 solid half-hour friendships every evening. Cause your queen of hearts who's half a stone and likes to laugh alone is always threatening you with leaving. Oh, but they'll play those token games on Willie Thompson. and Give a medal to replace the sun. of Mrs. Annie Johnson. Cause they told me everybody's gotta pay their dues. And I explained that I had overpaid them. So overdue, I went to the company store and the clerk there said that they had just been invaded. So I set sail in a teardrop and escaped beneath the door sill. Cause the smell of her perfume echoes in my head still. Cause I see my people trying to drown the sun In weekends of whiskey sours Cause how many times can you wake up in this comic book And plant flowers fenomeen Rodriguez, die in de jaren 60, eind jaren 60, 1970 was dit in ieder geval, een LP maakte onder de titel Cold Fact. En in Amerika was dat geen succes, maar op een of andere merkwaardige manier is dat in Zuid-Afrika wel een succes geworden. Dus men wilde weten wie is die man, die Rodriguez, die die mooie soul ballad zingt. Nou, viel moeilijk te traceren. Een journalist heeft hem uiteindelijk, en dan hebben we het over 1996, wel weten te traceren. En vanaf dat moment is zij eh, enigszins bekend geworden. En de bekendheid werd steeds groter. En zodoende stond hij dan afgelopen maandag in de Heineken musical met zijn... Eh, band. Maar de man was lichtelijk beneveld door de alcohol. En de band die hij bezig had, die moest hem ook voortdurend in de gaten houden... van, wat doet hij precies? Nou ja, op, die manier is het concert dan toch wel... Eh, een van de bijzondere geworden van de afgelopen tijd. Je Hoorde Rodriguez met dat nummer Cause. Ook indrukwekkend, dat was wat eh, afgelopen zaterdagavond te zien en te horen was op het Glastonbury Festival. Het eh, twee uur durende optreden van de Rolling Stones al daar van een uur werd uitgezonden door uh, de BBC.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 Daar eh, moeten ongeveer zo'n 100.000 man voor dat podium van eh, de Rolling Stones hebben gestaan. Heel indrukwekkend. En één van de toeschouwers, dat was uh, Prins Harry. Jawel. Trouwens, ik kan me niet herinneren dat uh, een van de leden van ons Koninklijk Huis ooit op Lowlands of op Pinkpop is geweest. moet ook maar eens iets aangedaan worden. Ik kan me wel herinneren dat, als het goed is, toen hij nog prins was, uh, Willem-Alexander ooit een keer naar Paradiso is geweest... toen de Stones daar een eh, concert hebben gegeven. Maar dat is alweer een hele tijd geleden. De Stones dus. Deze veteraan die gaat binnenkort ook concerten geven in Nederland. 28 juli in Paradiso. En in de herfst gaat hij het land in Heerlen, Hengelo en Den Haag staan op het programma. The Devil and Jesus. Hier is Eric Burden. controlling my soul. They fight with each other, but I pay the toll. For years they've been fighting for a piece of my mind. Which one will win and leave the other behind? The devil in you. devil in Jesus. have to agree. Each one in my heart has planted a seed. But I ain't no different from any of you. I look at myself and I see them there too. The devil in you. it's not true. Either the devil or Jesus will tell you what to do. The devil or Jesus that you keep confined. There's always a danger of losing your mind. The devil and you. de alleen nog maar oude, mannen gedraaid, <laughs> zit ik me te realiseren. Jerry Keller was dan eh, weliswaar een plaat uit zijn eh, jonge jaren... maar daarna Rodriguez, de Rolling Stones. En nu dan eh, Eric Burden. Eric Burden die de 70 al gepasseerd is... maar heeft een album laten doen, verschijnen paar maanden geleden alweer. Till Your River Runs Dry. En daarvan draaide ik dan The Devil at Jesus. En 28 juli dan is hij dus in Nederland voor een optreden in Paradiso. En in november dan doet hij... Wat ik al zei, hele Hengelo en Den Haag aan voor een paar optredens. Eric Burden en The Animals. En dat klinkt nog net zoals 40 eh, jaar geleden. Knap hoor. Was zelfs als 50 jaar geleden. Eric Burden dus met eh, The Devil and Jesus. La Pegatina. Dat is een band die op dit moment ook door Europa toert. Maar in het vroege voorjaar waren ze al in Utrecht te gast... bij Speakers met Koppen. En ze zongen daar Flores y Violes, La Pegatina. No tots són flors i violes, perquè no vols, porque bolas No todos son flores y violas, porque quan callo un em perdona No tots són flores y violas em tremola l'aire la gola. vida tan sintonitzar amb causes de poca vida. Hem après a ser tan freds que ara no ens estimaríem. No parem d'amenitzar les mentides amb poesia. Em vas dir que no ens creuries i ens anaves avisant. Ai, ai, ai. Ai, ai, cuidant el que faríem, caldejant l'aturador. Ens volarien els dies, no parem de m'amendar. La fosca amb tenia, repetint-nos que la sort ningú no ens la deixaria. La con y la cara a la muziek uit Spanje. Ze komen uit het uiterste noordwesten van Spanje, La Pegatina. En wat je hoorde, dat was een optreden in Café de Flor in, Utrecht... op 30 maart jongsleden in het programma Spekers met Koppen. Maar ze waren al eerder in het Nederland vorig jaar toen traden ze ook op tijdens Lowlands. <laughs> Onder in een snikhete tent, want het was bloedheet buiten. Meer dan 30 eh, graden, kan je nagaan hoe warm het in de tent was. Ze stonden op Pinkpop, was een paar weken geleden. En dit weekend staan ze op het popfestival Rock Werchter in België. La Pegatina. En deze band komt, eh, ja, nu ik het toch over festivals heb, naar Lowlands... En dit weekend staan zij ook op Rock Werchter, net als La Pegatina. Ze komen uit België. Thuiswedstrijd wordt het dus voor Balthazar. I can feel it coming up and spreading inside me. It warms the blood and it eats away the memory. From my pen you expected the sweet honey to drip. Oh, but the words come out like rats leaving a sinking ship. Yeah, look at them run. is Christian, how you so proudly call it. Well, I'm afraid, honey, that it crumbled down to the powder in your wallet. And all the different shapes and forms which you control. From the widest and purest to the horror of alcohol. Oh, look at her run. De nacht klinkt anders met Roel Sarah Fleetwood Mac. En daarover voorde je dan Balthazar met het nummer Sinking Chips. De Belgische band Balthazar die op eh, onder andere Lowlands zal optreden. dit weekend en weer is op eigen grond het uh, eh, Rock Werchter Festival in de buurt van eh, Leuven is dat. Fleetwood Mac, Sarah, liedje werd gecomponeerd door Steven Nix die het bedacht terwijl ze aan de piano zat. En toen ze met het liedje naar de band toe ging... toen zat Mick Fleetwood, de drummer, een beetje te, ja, te, te Die wist niet eh, de juiste sound te krijgen bij dit liedje. Totdat hij op het lumineus idee kwam van... laat ik in plaats van de stokken eens de brushes gebruiken. En toen had hij het te pakken. En zo ontstond dan Sarah te vinden op de Tusk LP van Fleetwood Mac. Fleetwood Mac die eh, naar Nederland komt... In oktober zal dat zijn. 7 oktober dan eh, zullen ze aanwezig zijn in Ziggo Dome. En dat is een onderdeel van de Europese tournee die in september begint. Ze zijn verder nog 6 oktober in Keulen in de Langses Arena. 7 oktober de Seco 9 oktober in het Sportpaleis in Antwerpen. En 26 oktober wordt de Europese tournee afgesloten. Wederom een Seco in Amsterdam. En daarna gaat de band naar Australië toe. En deze band staat komend weekend ook op een popfestival in Denemarken. Het befaamde Roskilde Festival. Het enige popfestival waar ze aanwezig zullen zijn. Metallica. En hier zijn ze met Day That Never Comes. Van de P Death Magnetic. Born push you Better just Magnetic Death, Magnetic. Het album uit 2008 van eh, Metallica, onder leiding van James Hetfield... die volgende maand 50 eh, jaar zal worden. Een eenmalig optreden overmorgen op het eh, festival in Denemarken... het Roskilde Pop Festival. Daar zullen ze aanwezig zijn. En dan hebben ze even een paar weekjes rust en dan gaan ze voor een uitgebreide tournee naar Azië toe. Metallica dus uit 2008 met dit uh, Day That Ever Comes dit is cumbia muziek. Dan denk je, ah, dat is muziek uit Colombia. Hmm, van oorsprong wel. <laughs> Maar het gezelschap komt uit België, wat je hoort. el charleston, luego el rock and roll. El bubalú llegó, también lo gozó. Con la lambada fue fan y sensación. El veneíto fue todo era, El veneíto, el veneíto, El tiempo no le va, lo de ella es bailar. Cien años y más, la vida hay que gozar. para uit België. Het gezelschap wat je net hebt gehoord. Maguaré, eh, Maguire, zo noemen zij zich. Eh, ze hebben elkaar leren kennen op het conservatorium in Gent. in 2009 toen besloten ze om een eh, bindje op te gaan richten... dat zich toelichtte op Latijns-Amerikaanse klanken... met de nadruk op percussie. En stevige jazzy blazers. En zo ontstond dan Maguire met de zang van Paola Marquez die van oorsprong Colombiaanse is. En dat Colombiaanse kan ze aardig kwijt in het gezelschap waarin ze verkeert, Maguaré. Want die hebben zich gespecialiseerd in de cumbia, afkomstig uit dat land. En er is een LP van het gezelschap Maguaré. En die LP heeft als titel Cumbia Insomnia. En daarvan liet ik je luisteren naar het nummer Fanny G. En afgelopen maandag was daar dan het eh, bericht van het overlijden van eh, Maarten van Roosendaal. Kranten hebben daar uitvoerig over gepubliceerd. Ook hier op Radio 1 was daar eh, veel aandacht voor. Nog even een klein IM'tje. Maarten van Roosendaal uit zijn oeuvre het nummer Alsof er niets gebeurd is. braaf te wachten. De wind leest een krant. De zon speelt over de duin. Met de rimpels in het zand. Zover niets is gebeurd. Rita hangt de was op, Joost bouwt een schuur. De hond blaft uit gewoonte naar zijn schaduw op de muur alsof er niets is gebeurd. En het pad loopt naar het dorp toe. De weg loopt naar de stad. Sproeiers in de tuin. het asfalt nat. Alsof er niets is gebeurd. Zwaaien de bomen naar de hemel. En het gras naar het balkon. Blazen pijpen in de verte. Wolken naar de zon. Daar zal men toeteren op de gracht daar zal men lachen in het café. Daar neemt een jongen op een bakfiets oude wasmachines mee. Alsof er niets is gebeurd, alsof er niets is gebeurd. Alsof er niets, alsof er niets, alsof er niets is gebeurd. Schrijft de dichter een gedicht voor de vriendin die hij niet heeft. Loopt een zakenman te pochen over wat hij aan de armen geeft vertelt de kapelaan een lege kerk. God is het begin. Een huisarts schenkt zichzelf vast een graanje never in. Alsof er niets is gebeurd. Alsof er niets is gebeurd. Vallen de grachten door de sluizen. En wie valt, doet niet meer mee. De rivier draagt als domme kracht. Het water naar de zee. En die zee blijft rustig wachten. De wind verplaatst een krant. De zon speelt over de duinen. Met de rimpels in het zand. Alsof er niets is gebeurd. Alsof er niets is gebeurd. Maarten van Roosendaal met Alsof er niets is gebeurd. Maarten van Roosendaal, er is nog een eh, openbaar afscheid van hem... en dat eh, zal aanstaande maandag plaatsvinden in Amsterdam... in het kerkgebouw De Duif aan de Prinsengracht. Maarten van Roosendaal, afgelopen maandag overleden op 51-jarige leeftijd. 91 jaar oud is Paul Smith geworden... Eerder gisteren werd bekend dat hij is overleden op 91-jarige leeftijd. Paul Smith, Amerikaanse jazzpianist. Kan je een grote onbekende noemen? Hij was begeleider van onder andere mannen als Bing Crosby, Nat King Cole... en muzikant als Dizzy Gillespie en Les Paul. En meer dan 11 jaar was hij de vaste pianist en dirigent van zangeres Ella Fitzgerald. Toerde met haar ook door Europa in de jaren 50, onder andere in Berlijn. En daaruit uit die periode stamt deze opname. As Dorothy Parker once said to her boyfriend, Fairly last, one of those nights. Just this way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the Gerald Eller in Berlin, waarbij dus ding wat rare sprongetjes maakte in het begin. Maar uiteindelijk kwam je dan toch uit bij Love for Sale. Ella Gerald, begeleid door Paul Smith aan de vleugel... die afgelopen weekend is overleden op 91-jarige leeftijd. Dadelijk meer de nacht klinkt anders hier bij de FARA op Radio 1.